Citydijkers met het NOS Journaal. De premier van Japan is geëvacueerd nadat vlakbij hem een rookbom was ontploft tijdens een verkiezingstoespraak. Premier Kishida zou spreken in de haven van een stad in het midden van het land. Toen er een harde knal klonk en rook ontstond. De Japanse premier is ongedeerd. Eén persoon zou zijn aangehouden. Japan is extra alert op de veiligheid van politici nadat oud-premier Abe afgelopen zomer werd doodgeschoten tijdens een verkiezingstoespraak. toespraak. Breda noemt het diep triest dat de wedstrijd tegen Willem II gisteravond is gestaakt... doordat er twee keer achter elkaar spullen op het veld werden gegooid. Eerst ging het om vuurwerk. Daarna gooiden NAC-supporters met bier naar een doelpunt van Willem II. Door nieuwe regels van voetbalbond KNVB moet de scheidsrechter dan affluiten... Nak denkt te weten wie de bekers bier naar het veld had gegooid... en roept diegene op om zich te melden. Onduidelijkheid over de kosten blokkeert al 2,5 jaar een reddingsplan voor de grutto. De weidevogel komt steeds minder voor in Nederland. In het reddingsplan zouden boeren een vergoeding krijgen voor het nemen van maatregelen om de grutto te beschermen. Maar de bedenker van het plan zegt in Trouw dat het Rijk en de provincies het niet eens zijn over wie de kosten op langere termijn moet betalen. Naar alle waarschijnlijkheid komt er voor het eerst in de VS een TikTok-downloadverbod voor gebruikers. De staat Montana heeft daarvoor een wetsvoorstel aangenomen. Als de republikeinse gouverneur het voorstel ondertekent... mogen appstores in Montana TikTok niet langer aanbieden aan gebruikers. Het gebruik van TikTok door mensen die de app al geïnstalleerd hebben in de staat wordt dan niet verboden. Het weer, het is droog bij maximaal 6 graden. Overdag in het zuiden en westen zon. Op andere plekken is het bewolkt. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.